Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Minstens 10 internationale proftennissers zijn betrokken bij matchfixing. Er zitten ook vier Nederlanders tussen. Ze maken dus afspraken over de uitslag van een wedstrijd in ruil voor geld. Het zegt een anonieme Nederlandse proftennisser in de NOS-podcast Gefixt... Volgens mijn collega Ben Meindersma schrok die tennisser zich een hoedje. Toen hij dit hoorde, was eh, zei hij zelf, ik, was maanden van slag. Eh, maar ook, ja, hij wil ook aandacht voor de financiële situatie van die spelers. Hij, hij zegt, ja, dat is eigenlijk gewoon vragen om problemen als je kijkt naar het, de inkomsten en uitgaven van deze spelers. Ehm, de, de verleiding is gewoon te groot om, eh, om te gaan fixen. En nou ja, hij hoopt dat daar wat aan gedaan wordt. Het gaat dus niet om de grote proftennissers bij het matchfixen, maar de kleinere jongens die dus moeite hebben om rond te komen. Ja, de politie heeft er meer dan 100. Rijkswaterstaat gebruikt om bijvoorbeeld de deltawerken te checken. Drones van het bedrijf DJI uit China. Maar veilig is het niet, zegt onderzoeksplatform Investico. De beelden en data kunnen weglekken naar de Chinese overheid. De politie zegt in een reactie dat ze niet kunnen uitsluiten dat hun data op de servers belandt. En Britney Spears is stronger than yesterday. Een rechter heeft besloten dat haar vader Jamie niet langer haar curator is. 13 jaar lang had hij de macht over Britney's geld, spullen en allerlei levensbeslissingen. Fans die bij de rechtbank stonden zijn uitzinnig. Judge Penny did the right thing. She sided with Britney Spears and we have a date for termination set on November 12th we're excited, but it's not over. We have to go after all those people in the team who helped her father put her in the conservatorship. Ja, de fans roepen onder de hashtag Free Britney al jaren dat ze bevrijd moet worden. Dat is trouwens nog niet zover. Een boekhouder neemt de zaken nu over. Britney zelf was niet bij de rechtszaak, maar ze plaatste daarna wel een filmpje op Insta waarin ze een vliegtuigje bestuurt. En ze schrijft erbij dat ze in de zevende hemel is. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken droog. Aan het eind van de middag kan het weer gaan regenen. Vooral in het westen en het noorden. Ook gaat het harder waaien en het is een graad of 15. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Er staat zo'n 80 kilometer file in de regio. Veel problemen heeft het verkeer op de A1 richting Amsterdam. Tussen Hoevelaken en Naarden. 25 kilometer file, dat kost je bijna een uur oponthoud. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Maars en Apkoude... er zijn nog altijd twee rijstroken dicht vanwege een gekantelde vrachtauto. Dat kost je een uur. En op de A4 daarna richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd voor knooppunt Badhoevedorp.